Goedenavond, ik ben Hanneke. Dit is het nieuws van NOS op 3. Chemiebedrijf Chemours in Dordrecht is schuldig aan schade aan het milieu in de omgeving. Zegt de rechter. Vier gemeenten in de buurt hadden de zaak aangespannen. Ze zeggen dat ze schade hebben als gevolg van de uitstoot van kankerverwekkende stoffen. De advocaat namens de omwonenden van het bedrijf hoopt dat andere vervuilende bedrijven zich achter hun oren gaan krabben. Het besef dit een misdrijf is, dat moet doordringen bij dit soort bedrijven. Dat je dus niet kunt spelen met de gezondheid van mensen. Dat is het allerbelangrijkste. De uitspraak is ook belangrijk omdat de rechter eigenlijk zegt dat het bedrijf aansprakelijk kan zijn voor schade aan het milieu, zelfs al heeft het allerlei vergunningen. Dan naar Eindhoven. PSV ontving daar vanavond Go Ahead Eagles en won met vrij veel gemak met 3-0. Spits Luc de Jong was goed voor twee goals. Ja, natuurlijk. <laughs> Ho, ho, ho. Weer deze en weer Luc de Jong. Daar verzuimt Go toch wel eh, straf te dekken op de aanvoerder van PSV en topscorer van PSV. De Jong haalde trouwens nog een record binnen na zijn tweede goal. Namelijk die van topscorer van de Nederlandse competitie in deze eeuw. Dit was zijn 155ste treffer. En daarmee passeerde hij de oude topscorer. Dat was Klaas-Jan Huntelaar. Houten plankjes tegen de muren en op het plafond, groene banken, oranje leunstoelen. Het is het interieur van een gemiddelde rijtjeswoning in de jaren 60. Een museum uit Arnhem is op zoek naar interieur uit deze typische doorzonwoningen omdat ze een rijtje van dit soort huizen hebben nagebouwd punterrein. terrein. Hiermee hopen ze mensen met dementie te kunnen helpen. Vaak de periodes waarop mensen net gingen trouwen, gingen samenwonen, kinderen kregen. En ehm, eigenlijk willen we mensen terugbrengen naar deze tijd omdat het mensen dus een, ja, op het gemak stelt, een zekere rust geeft. Vanaf komende zomer zijn de huizen ook voor bezoekers van het Openluchtmuseum te zien.